grens van 15 centimeter haalt, de dikte die nodig is om een Elfstedentocht te kunnen rijft, de ijsdikte steken tussen de 8 en 13 centimeter. Het Nederlands kampioenschap schaatsen op natuurijs bij de vrouwen is gewonnen door Yvonne Spicht. Ze kwam alleen over de finish in Emmen. Tweede werd Rikst Meijer, het brons was voor Carla Zielman. De vrouwen reden 70 kilometer. De wedstrijd voor de mannen wordt vanmiddag gehouden en gaat over 100 kilometer. Het windmolenpark bij Urk mag er definitief komen. De Raad van State heeft de bezwaren van gemeenten, omwonenden en de stichting Erfgoed Urk verworpen. De tegenstanders vinden dat het beschermde dorpsgezicht van Urk wordt aangetast door de windmolens. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Het windmolenpark moet uiteindelijk 400.000 huishoudens van stroom voorzien. De Gasunie heeft gisteren een recordhoeveelheid gas getransporteerd. Nog niet eerder in deze eeuw werd er in Nederland op één dag zoveel gas verbruikt. Er ging 545 miljoen kubieke meter gas door de Nederlandse pijpleidingen. Het absolute record stamt uit januari 1997. In dat jaar werd twee dagen voor de Elfstedentocht nog 12 miljoen kubieke meter meer gas vervoerd. Op een school in Rotterdam is een meisje van 13 aangehouden omdat ze een hamer door de klas gooide en daarbij een docent raakte. 57-jarige handvaardigheidsdocent raakte gewond aan haar hoofd. De politie denkt dat het meisje niet de bedoeling had de docent te raken. Ze wordt verdacht van mishandeling. Het weer droog en steeds vaker zon. Het is ongeveer min 2 graden, maar door de stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen vanuit het noorden bewolking en soms wat lichte sneeuw. In het westen ligt het dooi, landinwaarts blijft het net onder nul. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst. En dat gebeurt vandaag op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum.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 Whoa. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Shut up, just shut up, shut up, shut it up, just shut up. Stop the talking, baby. I start walking, baby talking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby.